Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het heeft geen zin gehad om leraren in achterstandswijken meer te betalen. De gedachte was dat een hoger salaris op scholen in kwetsbare gebieden... zou leiden tot meer docenten die daar willen werken. Maar daar is weinig van terechtgekomen, zegt het Centraal Planbureau. We hebben naar verschillende dingen gekeken. Dus is bijvoorbeeld scholen gelukt om eh, meer docenten aan te nemen? Of is het gelukt om te voorkomen dat die docenten die ze al hadden... Eh, dat die naar een andere school zouden vertrekken? En we hebben ook gekeken naar gewerkte uren en het aantal onbevoegd gegeven lessen. Maar op al die terreinen hebben wij eigenlijk geen effecten van de regeling kunnen vinden. En ook leerlingen zijn niet beter gaan presteren na de salarisverhoging van hun leraren. Een rechtszaak over de moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador wordt uitgesteld. De Nederlanders deden in 1982 verslag van de burgeroorlog daar... toen ze door het leger werden doodgeschoten. Eigenlijk zou het proces tegen drie verdachten vandaag beginnen. Dat wordt verplaatst naar juni, omdat een van de advocaten er niet bij kan zijn. Nabestaanden denken dat het een smoes is om de boel te vertragen. En let op als je een paella-verspakket bij de Lidl hebt gekocht. In dat pakket zit een blikje doperten waar stukjes glas in kunnen zitten. Maak het niet open, maar breng het terug naar de winkel is de oproep. Dan krijg je je geld terug. En er is nog een terugroepactie. Op de verpakking van garnalen in knoflookmarinade van de Plus... staat niet alle allergie-info. Let dus op als je allergisch bent voor sulfiet of schaaldieren. En rond deze tijd wordt de overleden paus Franciscus overgebracht naar de Sint-Pieter in Vaticaanstad. Dat gebeurt met een speciale ceremonie, vertelt correspondent Andrea Vrede. Die kist zal heel mooi worden overgedragen naar de basiliek van de Sint-Pieter... door een zijingang naar binnen worden gebracht. En dan onder gezang en gebed gezet worden voor het hoofdaltaar. Gewoon netjes op een tapijt, niet op een verhoging of wat dan ook. Heel simpel daarvoor gelegd. En vervolgens zullen dan om 11 uur de deuren opengaan van de Sint-Pieter. En dan kunnen de mensen, iedereen die dat wil, naar binnen om afscheid te nemen. De uitvaart van de paus is zaterdagochtend. Krijg je het weer nog. Een grijze ochtend met vanuit het zuiden ook wat regen. Vanmiddag zijn er pittige buien met mogelijk ook onweer.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 Duif komt in Zandvoort om de week door te zagen. Moeder is niet thuis, vader is niet thuis. Piep zijn de muis in het duivenhuis. Goedemorgen mensen. Hey hey, zijn jullie er ook? Hey, jullie zijn er ook. Nou, wat leuk. Gezellig allemaal hoor. Thuis de week door. We gaan eh, tot 12 uur lekker muziek draaien. Natuurlijk eh, lachen om cabaret oh, eh, om het half uur. Alles wat niet meer zei. We gaan even naar de pauze. Nee, nee, doen we niet. Nee. Pauze krijgt bezoek genoeg voor morgen En vanmiddag misschien ook. Die zit er helemaal niet meer op te wachten. Die ligt er ook niet op te wachten. De is wil rust in zijn leven. een openingstune waar ik altijd vrolijk van word. Herb Helbert en zijn Tijuana Brasse. Mooie blazers erbij. Man, eh, die mannen die blazen wat af in hun leven. Blowing job. <laughs> vanmorgen al alle vroegte uh, eh, vertrok, luisteraars. Er eh, was mijn uh, eh, huishouder, die kwam... Nou, huishouster, Mijn interieurverzorgster, die kwam langs. En ja, alles wat ze doet, doet ze voor mij. Every little thing. When I'm walking beside her. People tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does, she does for me, yeah. And you know the thing she does, she does for me. Ooh. When I'm with her, I'm happy just to know that she loves me. Yes, I know that she loves me now There is one thing I'm sure of I will love her forever For I know love will never die Every little thing she does She does for me she does for me. Ooh. Every little thing she does, she does for me, yeah. And you know the thing she does, she does for me. Ooh. Vrolijke eh, opening met Beatles Every Little Thing. Ja, eh, dan gaat mijn uh, oude mannenhart sneller kloppen, luisteraars. Want ik ben natuurlijk opgegroeid in de tijd dat de, de Beatles heel populair werden. Dan heb ik het over de jaren 60 natuurlijk. Paul McCartney, de meest favoriete Beatle. Eh, John Lennon, ook een hele favoriete Beatle. Maar iets minder favoriet is Paul McCartney. Want die scoorde toch het beste voor de dames dan. Hè? Misschien ook wel voor sommige heren. Daar wil ik vanaf wezen. Maar eh, ja, altijd vrolijke muziek. En eh, vanmiddag krijgen we een beetje onweer. ik spring wel van de hak op de tak nu. Maar niet onterecht. Want ik wil u allemaal, voordat het onweer begint... even meenemen naar, naar het strand. Dat doe ik met mijn goede vriend Cliff Richard. I can think of nothing better than dancing on the beach. See a girl, you can go and get her. Your troubles will be out of reach. On the beach, you can dance to a rock and roll. On the beach, hear the with soul. On the beach, you can dance, you can twist and shout. On the beach, everybody troubles will be out of reach on the beach. Ooh, yeah, this is fun. Ooh, won't you tell me I'm the one you're gonna dance with? one you're gonna dance with. op ZFM eh, Zandvoort 106.9 FM. En misschien luistert u via het internet. Kan allemaal gebeuren. Eh, maar in ieder geval heeft u een goede keuze gemaakt.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 En ik was nog wel zo devoted to you. bijna autobiografisch, want eh, dit zijn de woorden gericht aan, eh, u aan luisteraars. Ik ben helemaal uh, devoted to you. Ik geef me helemaal over aan het programma Duif Zaag de Week door. Want daar ben ik nou mee bezig, mensen. Ik ben zo bij, aan het zagen geweest net. de week is al door, dus dat gaat u niet meer meemaken. Die zaag, die hoort u niet meer. want het is gebeurd, de week is doorgezaagd. Het is woensdag alweer. We gaan weer naar een, eh, een weekend eh, vol feest. Want het is natuurlijk Koningsdag aankomende zaterdag. Dus haal je kroontje maar vast eh, ja, uit de kast, zou ik zeggen. Haal je kroontje vooral uit de kast. En je moet, als het over Koningsdag gaat... dan moet je je kinderen ook wel wat, wat bijbrengen. Wil je dat doen? Voor mij, wil, wil je je kinderen dat even, ja, gewoon even bijbrengen? Hoe het zit met Maxima en...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 Zullen we even met z'n allen naar de Dock of the Bay, even naar IJmuiden. Eventjes eh, de randweg af in Haarlem. En dan gewoon eh, richting eh, IJmuiden. En dan bij, de, de, haven van IJmuiden heb je een dok.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 Nee, het is niet een hond aan de baai. Nee, is gewoon een, eh, een dok waar je op kan zitten. Zo'n, een, eh, eh, volgens mij van metaal is hier, zo'n dok. Ik weet het eigenlijk niet eens. Hey, heeft u zin, luisteraars, met mij in een stukje country muziek? Country? Ja, op die. Ah. Alan Jackson. Lekker hoor, dit. Stielgitaartje erbij. I remember walking round Court square sidewalks, looking in windows at things I couldn't want. There's Johnson's Hardware and Morgan's Jewelry and the old Lee King's apothecary. They were the little man, the little man. I go back now, the stores are empty, except an old Coke sign dated 1950. Poured it up like they never existed Or renovated and called historic districts There goes the little man There goes the little man Now the court square's just a set of streets That people go around but they seldom think let him down and kill the little man. Oh, the little man. He pumped your gas and he cleaned your glass. One cold rainy night he fixed your flat. new store came where you do it yourself. You buy a lotto ticket and food off the shelf. Forget the little man forget about that little man. He hung on there for a few more years, he couldn't sell Slurpees, he wouldn't sell beer. Now the bank rents a station to a man down the road, and they sell velvet Elvis secondhand clothes. There goes the little man. There goes another little man. Now the court square. There's just a set of streets that people go around, but they seldom think about the little man that built this town before the big money shut him down and killed the little man. Oh, the little man. Stores are lined up in a concrete strip. You can buy the whole world in just one trip. You save a penny cause it's jumbo size. They don't even realize they're killing the little man. Oh, the little man. And now the court square's just a set of streets that people go around, but they seldom think about the little man that built this town before the big money shut him down and killed the little man. Oh, the little man. It wasn't long ago when I was a child, an old black man came, his mule and his plow broke the ground where we grew our garden back before we'd all forgotten about the little man, the little man. Wat een dom klein mannetje hoor. Hey. Little, little man. Little man. God bless the little man. God zegene de kleine mannetjes. Nou, daar ben ik er ook één van. Ik ben maar 1 meter 73 eh, was ik oorspronkelijk. Nu nog 1, uh, 71. Ik ben een beetje gekrompen. Dat komt door de artrose. Dan schuift dat kraakbeen schuift tussen je wervels weg. En dan zak je een beetje naar beneden. Dus ik ben twee centimeter lager. Dus eh, nou ja, lager bij de grond ben ik nooit geweest. Nou, nou, nou, nou. Ik wel eens gevallen ook. Hè. Dan leg je helemaal op je... Hoe zeg je dat? Je, je platte bek, zeggen zei ze vroeger. Als, als je het grof zegt. Ja, op je plat. Op je, ja, <laughs> nou ja, goed, laat ik er niet verder over uitweiden. Het orkest van... Eh, ja, Love United, geloof ik, heet het. Eh, Barry White eh, aan de vleugel. Dit nummer heet Love Team. Lekker stuk instrumentaal. Kan u even bijkomen. Mooi, niet van de geschreeuw tussendoor, zeg maar. Hè? Zo direct, eh, over een minuutje of eh, nou, drie, vier, eh, cabaret. Bereid je er maar vast voor. Neem je lachpillen in, of je anti-lachpillen, dat je niet in een hik eh, geraakt. Mensen ook wel eens dat ze, als ze moeten lachen, dat ze gaan hikken. Heb je schik, dan krijg je soms de hik. Love Unlimited, Barry White. Love Team, ja, het is eh, half tien geweest. Dat betekent dat we gaan genieten van een stukje cabaret. Oftewel cabaret, oftewel eh, gewoon lekker lachen geblazen. En wat heb ik voor u uitgezocht? Kent u Paul van Vliet nog, luisteraars? Kent u die nog? Eh, kent u Baron, hoe heet u weer? Baron Taats van Avezaten of zo? Ja, Taats. En dat schrijf je dan T-A-E-T-S van Ave Zaten. Nou, die Baronne was een schuimmerseerder hoor. Dat was echt een schuimmerseerder. Maar je kon erg om lachen. En dat gaan we nu ook doen. Paal van Vliet. <laughs> Ja, vrienden, het gaat zoals het gebeurt. Ik ben taat taats van Zaten. ik ben schapen gaan fokken door de nood der omstandigheden daartoe gedwongen. Want kijk, de tijden voor ons grootgrondbezitters zijn uitermate zorgelijk. Pardon, ze leren de poton hier gehad vandaan. En ik leid daardoor al jaren aan slapeloosheid. Dan lig ik er in mijn eentje te woelen en te malen. Met AE. En ik lig alleen nog, van mijn vrouw en ik we hebben gescheiden slaapkamers. Mijn vrouw heeft na de verwekking van mijn vierde zoon tegen mij gezegd... en nou is het afgelopen met die viezigheid. Ja, het gaat zoals het gebeurt. <laughs> En vrienden verleden komt dus daar weer niet je vader toen ben ik schapen gaan tellen. het werd een aanzienlijke keuze die nacht. Ja, wat heet. Ik zit meen ik op schaap 8006 en ik zie hoe die schapen voor mijn ogen dansen. En wil je geloven, in ik rek een bredenweef. Met vier E's. ik denk, verrek. Schapentaats, dat is de oplossing. Je moet terug naar het begin, zoals je eigen geslachttaats vanavond zaterdag in 1039 is begonnen. Ja, wij waren van origine schapenfokkers. Oh, dat is een leuke story. En nog even? Weet je nog 1039, de jaren dat de Noormannen hier de grote rivieren kwamen zaken? Om de boel hier in elkaar te stampen. Hè? Nou moet je horen, één van die blonde Noorse schoften, een zekere Knut Jammerleg die is blijven plakken aan mijn oer-oergrootmoeder Ene Adelheid van Aangezet. Nou, blijkbaar was die knut een driftig manneke, want die schijnt zo rond 1100 al een aanzienlijk geslacht bij elkaar te hebben geneukt. Met CK. ja, dat vind ik nou leuk dat je daar waardering voor op kan brengen. Ja, die knut wist ze te raken, laat maar zeggen. Hè? Die had temperament en die sukkels van het oude averzaten, die konden dat niet wisselen. Nee, je moet daar niet te gauw voordelen. Die knut heeft een geradood dat het een aard had. Dat weten wij van de oude kronieken die wij met de rode oortjes hebben zitten Ja, die heeft er heel wat vrouwtjes platgelegd. Begrijp je? Kijk, en dat konden die sukkels niet wisselen wat ik zeg. Dat wekte uiteraard agressiviteit op. En dan wou ze knut molesteren. Hm? Kan je me volgen? laten we zeggen, Zully van Avenzaten die knut nazaten. en dat waren nou mijn voorzaten. Is de situatie je duidelijk? Goed, dan stond dus Knut tegenover die hitsige menigte van het oude havenzaten... en Zully met dorsvlegels om hem te mappen, zo. En hooivork om hem venenigd te prikken, zo. En dan schijnt die knutter al veel rustig gezegd hebben van... Tut, tut. En daar komt onze naam Taas van Avenzaten vandaan, ja, dat begrijp je zomaar niet, want kijk, tut, tut is het oud-Noors voor kalle man. Dus Knut kreeg dus de bijnaam Tut Tut van Avenzaten, kortweg Tut van Avenzaten. En in het oude Avenzaten werd de uh uitgesproken als E. Dus niet uh, maar... Ja, dus Tut van Avenzaten weg. Je vindt niet kostelijk. <laughs> En die S die is er door de volksmond, of Vox Populi, zo in de loop der even tussen geslisseld. Pardon? Nou, en Knut Jummelef is later schapenfokker geworden, zodoende, hè? En zijn beeld liet mij die nacht niet meer los. Ik werd er helemaal opgewonden van. Ik heb het bed verlaten, door het huis heen en weer gebanjerd. En toen ben ik de wijnkelder ingedoken. En daar heb ik mezelf een mooie, volle bourgogne opengetrokken. Een Château de oncle. Een mooie begon, je een beetje kiezelig, maar een voortreffelijke neus, een koninklijke afdronk en hij hangt prachtig in het glas. ah, nou, ik heb het glas volgeschonken, en nog een glas, en nog een glas, en nog een glas. ja, ja, dan zou je, dan je misschien gek vinden dat ik dat voor mezelf zeg, maar ik werd werkelijk lollig. Eh, ja, ik was op een gegeven moment zo nuchter als een pasgeboren schaap. Ik was dus lam. Ik heb een schik gehad in mijn eentje, dat hou je niet voor mogelijk. Ik beland in de, eh, in de hal van het huis waar het voltallige slachtaat vanavond zaten is opgehangen vader, grootvader, overgrootvader, bed overgrootvader, hopklap, bed overgrootvader. Het hele klerenzootje. En ik sta er ogen in oog met mijn voorgeslachten. Ik zeg, heer, het water staat mee tot de lippen. Daar wij niet mee gerekend. Jullie zeeën, jullie daar altijd arbeid adelt. Nou, dan kun je nog eens te vergeten, de allemaal daarmee. Je er een poot uitsteken voordat de progressieve meiden nog meer uitdraaien, want ik heb geen cent meer om een reet te, te krabben. En meer van dat soort sterke teksten. Ze hebben ze erop gelachen. Hè? En ik werd werkelijk straalbezopen. Met AE en dubbel O. Volgende morgen aan het ontbijt was ik nog helemaal geschuffeld. Ja, zeg, ik liet alles uit mijn poten flikkeren heb zelfs nog een zacht ei in geknepen. Omdat ik dacht dat het het zoutvat was. Ik zag eruit, mensen. Het leek wel of ik uit de poppenkast was gevallen. Maar goed, ik heb er een paar koppen zwarte koffie tegenaan gesmeden. Dan moet je niet bezuinigen altijd in dat soort omstandigheden, zeg ik. En toen had ik mezelf wat op orde. De hele familie zit aan het ontbijt. Bij ons dat stipt de regel kwart over elf ontbijt. En ik tik tegen het glas jus d'orange. Dat verspreidt zich ook over het ontbijtlaag. ik zeg nog excuses, majesteit. ik was totaal uit lood. Hè? Maar goed, jullie waren stil. En ik zeg, jongens, luister. Ik heb vannacht een ingrijpende beslissing genomen over, de, over het landgoed. Ik heb besloten, wij gaan weer terug tot het begin van ons geslacht. Wij gaan weer fokken. Nou, toen hebben we ons aangemeld bij de Vereniging Het Nederlandse Schaap. Dat is een aardige vereniging, weet je dat? En die mensen begrepen meteen wat ik wou. En zeiden, Baron, u moet beginnen met de aankoop van een ram. Daar draait het om, hè, de ram. Nou, een beetje ram kost 500, 600 gulden. Maar ik zeg altijd, dat ramt hij er wel weer uit. Hallo? Ah, je moet nog verdomd goed uitkijken als je zo'n ram gaat kopen. Hoor. Het is niet even handjeklap eh, ram gekocht, nee. Volstrekt niet. Weet je waar je op moet letten, Hij nog even? Het kan je te pas komen, je kan notities maken ook, maar je hebt niks als een sufkees. Nou, moet je opletten. Een goede ram, moet je opletten, Heeft hij een ruime voorhand. Hij dat? Solide beenwerk. Hij dat? Lekker gevuld achterstel. Hé dat? Geluk gewenst. Ja, ja, ja, ja, daar had ik je even te pakken, hè? Maar je bent er nog niet, want je moet nog acht geven op een sprekende kop... en let verdomd goed op het mannelijk voorkomen. Trouwgereedschap, het klok- en hamerspeld hangen sluiten. nou, in dit opzicht zijn we zeer geslaagd. We hebben erin gevonden, mag je rustig spreken van een schaap met vijf poten. Derde klasse, premier cru. Och, het hebben zo'n gekke naam ook voor hem bedacht. Zal ik zeggen hoe die ram van ons heet? Zal ik het zeggen? Honoré de Balzac. Ach, ach, ach, ach, ja, met dat lachen zeg. Het is werkelijk zo'n aardig bedrijf, die schapenfokkerij. Want die ooien, dat zijn ook zulke gezellige meiden. Die scheer ik ook zelf. Ja, het begin had ik wel moeite om ze achterover in die stoel te krijgen. Als je dat gezien had, dat was een rot zo zeg. Nu eens lach ik onder, dan weer lagen jullie boven. Maar wie wat is met scheren? Het is even een slag. Je moet het ooit stevig omklemmen in de stoel en met de ladyschaaf razend zelf aan... Kijk, als je het eenmaal door hebt en dat scheren, is dat verder een fluitje van een cent. Weet je waar ik zo oprecht trots op ben? Hij nog even? Bij ons is nog een echte mannenmaatschappij, verdikken we. Ja. de Balzak ik, wij maken de dienst uit. Ja, ieder op zijn eigen gebied, dat daar geen misverstand bestaat. Het is niet zoals in de rest van het vaderland waar de vrouw het overneemt. Het is toch waar? De vrouw gaat aan het werk en de man zorgt voor de kinderen. De vrouw zegt, ik wil een kind. De man zegt, zorg voor. Tenminste, als die zich niet onvruchtbaar heeft laten maken. Ja, dat is een moderne kleine ingreep en je behoudt je lage stem. Het is in ieder geval beter dan verkeerd op de fiets springen. Hé, hey, hij nog even. Weet je wat ook zo prachtig bij ons is? De discipline. Hè? De discipline is, is prachtig. Als een van de ooien van de kudde dwaalt, dan stuurt meteen de hond erheen. Balthazar. En Balthazar doet dan van blaf, blaf of woef, woef al naar gelang. En dan floep, voegt het ondisciplinaire ooi zich weer bij de kudde. Balthazar, dat is een leuke, intelligente hond. Turkse herder. Ja, Nederlandse honden willen dit werk niet meer doen. Weet je, weet je wat nou de aardigste tijd voor ons is? Dat zou je niet geloven, dat is de bronstijd. Dan moet je eens langskomen. Werkelijk, dat is kostelijk om mee te maken. In september worden de ooien spillig. Spillig, ja. Weet je niet wat is? Weet je niet wat dat is? Je zit er dus zo te grinniken. <laughs> spillig, weet je wat dat is? Dat is loops. En dan zal ik het je nog sterker vertellen. Sommige ooien worden zelfs tweemaal spillig. Die worden dus dubbel loops. Ja. Had je nu Oh, dat is kostelijk om mee te maken. Je moet werkelijk langskomen. Wat, wat gebeurt er dan? Dan laten we dus die spillige ooien in ene weide, zo. Ja. Hier in het midden heb je dan een sloot en hier een aangrenzende weide. En daar laten we dan ook nog een balzak heen en weer al zien die beesten elkaar, die ruiken elkaar bij gunstige wind. En dat, dat wint ze dus op, laat maar zeggen. En dat laat ik dan zo'n paar dagen pruttelen. <laughs> Vind die kostelijk. En dan roep ik ze bij me en de schapen op. Ooien, oh, En als ze zich dan hier bij mij verzameld hebben, zeg ik... Leden der schapen, generaal. erfenis. En rond nog een de bal achter mij nog op Honoré. Honoré. En als hij zich dan hier bij mij heeft opgesteld, zeg ik... Nee, gonoree, luister goed, fan, Dit is jouw dag, dit is jouw uur. Anderbak, bak. Laat de klok maar luien. Oh. Ik kom niet. Heren muziek. Heren muziek, ik ben er al. Ik ben iets te vroeg. De heer Van Vliet komt zo terug. Kan je even rustig zitten, want ik moet even mijn verhaal afronden. Hij nog Gaat even rustig zitten. Kijk, dit moet je nog weten. De schapenfokkerij, het is een leuk bedrijf, maar je moet wel zorgen dat het zo snel mogelijk failliet gaat. En dat is in deze tijd zeer eenvoudig. Dan ga je naar de minister van Landbouw om steun. Ik weet alleen niet wie er nou over landbouw gaat, want ze zien er allemaal uit alsof ze over landbouw gaan. Nee, nee, nee, nee, geen demonstraties. Ja, Paul van Vliet eh, met zijn conferentie de van Havenstaten. En, uh, en schapenfokkerij, luisteraars. Ik de fokkerij over en ik vloei af met een wollen handdruk. En dat is dan geheel in overeenstemming met de betekenis die de wapenspreuk van ons koninkrijk der Nederlanden in de 70 jaren heeft gekregen. Germain maakt Ik hou mijn hand op. <laughs> Ja, kostelijk. Eh, Paul van Vliet, eh, helaas niet meer onder ons. I used to wake up every morning feeling down, down, down And my heart was filled with sadness like a clown, clown, clown I didn't care for anybody, I was cool, oh so cool I was hiding out from true love like a fool, fool, fool Hello world, the day I someone I'll although I was young, young, young And that all the songs were singing had been sung, sung, sung When I woke up early morning feeling blue, oh so blue And opened back the curtains and the sun shone through Hello world, today I feel like someone hello Hallo wereld. Hello world, dat waren de Tremolo's. Dit zijn de Beach Boys. Do it again. freedom moving along. Freedom won, freedom stay, freedom love, and then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom is a name and freedom is a nature running all around the town. Everybody wants to, everybody tries to, but nobody can hold it down. Freedom is a kind, freedom is a gentle, freedom is a happy day. Freedom, what would you do if I say I love you? Freedom, would you run away? Freedom come, freedom go Tell me yes and then she tell me no Freedom never stay long Freedom moving along Freedom one, freedom stay Freedom love and then she flies away Freedom never stay long Freedom moving along coasting on. Freedom moving along. Freedom come, freedom, freedom go. Freedom. Tell me yes and then she tell me no. Oh, freedom yeah. never sit on. Moving along. Freedom moving along. She's moving right on along. Freedom. Maar wie ze niet hadden herkend, dit waren de Fortunes met Freedom Comes and Freedom Goes.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 Find us dream that don't ask no questions. Tot zover eh, uur één van uh, eh, Duifzaag de Week door. We gaan eruit met... Eh, ja, niemand minder dan uh, wie ook weer. Dan wie ook weer. Eens eh, even kijken. Nou, de gitaarman maar. Dit is uh, David Gates met Brad. Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. gonna steal the show You know, baby, it's the guitar man away songs to play Then you listen to the music and you like to sing along You want to get the meaning out of each and every song When you find yourself a message and some words to call your own And take them home met de man. sluiten we uur 1 af van Duifzaag de Week door. U bent afgestemd, luisteraars, op 106.9 eh, FM eh, Radio Zandvoort, ZFM Zandvoort. En dat is maar goed ook, want eh, ook in de tweede uur lekkere muziek. Weer cabaret en we gaan door tot 12 uur vanmorgen. Straks tot Taat Niels, Lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got duurt. die, gaan we, die gaan we het eerste uur of het tweede uur draaien als eerste nummer.